Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Go Ahead Eagles is gedegradeerd uit de eredivisie. De ploeg uit Deventer heeft ook de tweede wedstrijd tegen de Graafschap verloren met 0-1. Het enige doelpunt kwam van Vincent Vermeij. De wedstrijd werd halverwege de tweede helft even stilgelegd omdat supporters het veld opkwamen. Go Ahead eindigde in de reguliere competitie op de 17e plaats. UEFA-voorzitter Platini heeft forse kritiek op de voorzitter van de FIFA, Sepp Blatter. In de Franse sportkrant zegt Platini dat de Wereldvoetbalbond onder Blatters leiding een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Volgens Platini stelt de voorzitter zijn eigen belang boven dat van de bond en is hij gewoon bang voor de toekomst zonder de FIFA. De Wereldvoetbalbond kiest eind deze maand een nieuwe voorzitter. Er is nog één uitdager van Blatter over, de Jordaanse prins Ali bin al-Hussein. In het olierijke Nigeria zijn steeds meer problemen door een groot brandstoftekort. Vliegtuigen blijven aan de grond, er rijden veel minder auto's... en verschillende radiostations zijn niet meer continu te horen... omdat ze geen diesel voor hun generatoren hebben. Oliebedrijven doen moeilijk over het leveren van olie... omdat de regering nog een rekening van een miljard dollar zou hebben openstaan. Bovendien is er een rekening van een staking van medewerkers op olietankers en in de olieindustrie. Nigeria produceert elke dag meer dan 2 miljoen vaten ruwe olie, maar er zijn nauwelijks raffinaderijen. Politiebond ACP pleit voor nieuwe wetten om de overlast van motorbendes in Limburg te kunnen aanpakken. Voorzitter van de Kamp van de Bond zegt dat het probleem anders niet structureel kan worden opgelost. Hij wil ook dat er extra agenten worden ingezet. De teams in Limburg zijn volgens de bond overbelast. Het weer is op veel plaatsen bewolkt en in het zuiden en het noorden kan een bui vallen bij maximaal 17 graden. De komende dagen verandert er weinig. Morgen plaatselijk nog kans op regen, maar woensdag blijft het droog. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad staat file op de N44 Wassenaar Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer.